Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Aankomend president Trump krijgt de komende dag gewoon zijn straf te horen in de zwijggeldzaak tegen hem. Zijn advocaten hadden geprobeerd de uitspraak uit te stellen om de machtsoverdracht niet te verstoren. Maar het Hoge Rechtshof ging daar niet in mee. Met vijf tegen vier stemmen besloten de rechters dat de uitspraak gewoon door moet gaan. Daarbij speelde mee dat Trump geen gevangenisstraf zal krijgen. Trump zou in 2016 zwijgeld hebben betaald aan pornoactrice Stormy Daniels... en dat hebben verdoezeld in zijn boekhouding. In het havengebied van Vlissingen is een horecazaak uitgebrand. Het ging om een restaurant bij een parkeerplaats voor vrachtwagens. Het gebouw is helemaal in vlammen opgegaan, maar er is niemand gewond geraakt. De Zeeuwse brandweer wist wel te voorkomen dat een gastank naast het brandende gebouw vlam zou vatten. Een Nederlandse man is in Zweden tot levenslang veroordeeld... voor het doden van zijn vrouw met een zwaard in het bijzijn van hun kinderen. Het gezin was vier jaar geleden naar Zweden geëmigreerd. Volgens een Zweedse krant ontstonden er spanningen... omdat de vrouw en de kinderen succesvol waren geïntegreerd... terwijl de man moeite had met de taal en het vinden van werk. De vrouw wilde daarom van hem scheiden, wat hij niet accepteerde. Na de moord werden de kinderen opgevangen door familie in Nederland. Op de luchthaven van New Delhi is een Canadees opgepakt met een krokodillenschedel. Die werd ontdekt in zijn bagage bij de veiligheidscontrole. De man zou de schedel hebben gekocht in Thailand en het dier niet zelf hebben gedood. Omdat hij de noodzakelijke papieren niet had, werd hij aangehouden. De schedel is voor verder onderzoek naar een laboratorium gebracht. Het weer. Vannacht winterse buien. In het binnenland lichte vorst. Daar kan wat sneeuw blijven liggen en er is kans op gladheid. Daarna een zonnige dag, maar vanuit het noordwesten opnieuw winterse buien.